0-0 gelijk tegen Ajax en zagen concurrent FC Twente met 2-1 verliezen bij AZ. Verder won Feyenoord thuis met 5-1 van FC Groningen. Wijnaldum maakte vier doelpunten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. In het noorden soms met natte sneeuw.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 yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she I said something wrong now I long for yesterday yesterday Love was such an easy game to play I need a place to hide away Oh I believe in yesterday Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Een hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. Goed hè? <laughs> We hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van uh, die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders rek je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, nee, het gaat natuurlijk, ja. hè, dus net niet ingepland. op 2 ehm, dan komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. zilveren Robbie, ja. Die moet, die moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dus heeft, vind dat vind ik ook. dat vind ik ook. <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij min en de dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoet hout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat goed voorbij zou gaan? berjalan c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous volons par-delà les violons. On doit dire, entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. juste avant, le mariage. Salvatore Ademo. Die stond op 4 in de Eh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 Abba, uh, A, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. <laughs> I Have A Dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. <laughs> Ramona, I eat the mission bells above. When day is done, you hear my call. kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love is my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome too? dream. Ja, nou, dat was ABBA. Ja, dag. <laughs> A. Wat betekent nou dat? Nou, eh, vooruit. Arnifert Björn. Oh, weet ik veel wat dat... <laughs> Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have a Dream. Op 8 eh, in de top 1000 van Evergreens van Radio mm. Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen we nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. Dan zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Vets Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet te origineel is. En dat krijg je als je, als je ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert.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 deep time. Let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick, do the speech. Hey, kids, it doesn't matter what you are. Punks, skins, rascals, morphs, walkers, even Keith Tigwin. Everybody, everywhere, stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Because we're on the last freedom-making out of nowhere city. We haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying dog, sleeping for living now. Got to do my best. pop quiz. I got the one and only walking. Okay, guys, ready, Vince? Now I'm completely ready when you are, Shaky. Neil, does anybody know where the toilets are? Oh, Mike, does all this money really have to go to charity? Oh, Michael. Hi, Liv. it's me. Who are you? <laughs> Oh, great joke, Your Majesty. Got myself crying, talking, sleeping, walking, living the whole dog. Hey, Cliff! I'm just inventing a great new sound! Got to the best de Young Ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. in een villa wijk. Haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. Die lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad.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 Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas <laughs> oh, ja, ja, nee, nee, die komt uh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Cassian Witteke van Dort, jawel. Ja. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kant Tempo doel het is voorbij. Kassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kassian, het is voorbij. Kassian. ben jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayur lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherbraas orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is ben jij. Ach, Kassian, het is voorbij. Kassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karto met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer langs. Ach, Kasjan het is voorbij. Kasjan het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan het is voorbij. Kasjan. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.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 certain I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regret I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption.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 Dat betekent dat deze live-uitzending van Goal ZFM aan het einde komt. We gaan nog één nummer voor u draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En dat doen we met uh, Bill Haley, dus Rockers, Rock Around the Clock.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 Essebsi was een prominente politicus in de eerste 15 jaar na de onafhankelijkheid van Tunesië en was toen onder meer minister van Binnenlandse Zaken. Omdat hij democratisering eiste werd hij in 1970 op een zijspoor gezet. Als advocaat en leider van de Democratisch Socialisten bleef hij zich in de jaren daarna verzetten tegen de autoritaire ontwikkelingen in Tunesië. Zijn voorganger Ghanouchi was elf jaar lang premier onder president Ben Ali. Dat was een van de redenen van de massale protesten van de afgelopen dagen, waarbij dit weekende drie doden vielen. In Zwitserland is een duiker omgekomen die zonder zuurstof zo ver mogelijk onder het ijs wilde zwemmen. Hij trainde gisteren met een paar andere duikers om het wereldrecord te verbreken. De man van 42 werd door een andere duiker gevonden onder het ijs in een meer bij Davos. Ze oefenen daar omdat er vandaag een recordpoging zou worden gehouden. Het evenement is afgelast. Het wereldrecord staat op 108 meter. Het Rijksmuseum in Amsterdam was de hele dag vrijwel niet te bezoeken voor toeristen vanwege een actie van kunstenaars. Honderden kunstenaars kochten vanochtend een kaartje en bleven de hele dag in het museum. Op last van de brandweer mogen er maar 650 bezoekers tegelijk naar binnen en daardoor ontstonden er extra lange wachtrijen voor normale bezoekers. De kunstenaarsactie was gericht tegen de voorgenomen bezuinigingen op kunst en cultuur. De regering wil daar 200 miljoen euro op bezuinigen. Normaal trekt het Rijksmuseum op zondag zo'n 3000 bezoekers. Het museum zegt niet onsympathiek te staan.